Ik zal wel niet sterven, geen beroemdheid verwerven. Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd. Ik ben geen grote lover, geen held, een gewone man. Die niet zonder jou kan. De herinnering blijft bij mij, dat is geen geheim. De herinnering blijft waar ik kan, wat ik doe. Jij hoort bij mij, dat is geen geheim. Jij hoort bij mij, dat is geen geheim. Achter deuren om hoeken blijf ik nog naar je zoeken, zo vaak heb ik je ergens herkend jij die ver van me bent. Oh, ik kan jou best missen, zeg ik wanneer ze vissen, geloof ik er zelf wat van. Dat ik zonder jou kan. De herinnering blijft waar ik ga, wat ik doe, jij hoort bij mij, dat is geen geheim. Jij hoort bij mij geen geheim. Nee, Ik zal wel niet sterven, geen beroemdheid verwerven. Niemand sterft van een beetje verdriet en ik ben je Romeo niet. Jij bent ook niet die schone van wie mannen zo dromen, behalve één enkele dan, die niet zonder jou kan. De herinnering blijft waar ik ga, wat ik doe, jij hoort bij mij, dat is geen Jij hoort bij mij dat is geen geheim. De herinnering blijft waar ik kan, wat ik doe. Jij hoort bij mij, dat is geen geheim. Jij hoort bij mij, dat is geen geheim. Jij hoort bij mij dat is geen geheim. Jij hoort bij mij, dat is geen geheim. Jij hoort bij mij, dat is geen geheim. Jij hoort bij mij dat is geen